Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlandse spoorwegnet wordt de komende jaren aangesloten... op het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Na jaren van discussie heeft het kabinet dat besloten. Het huidige beveiligingssysteem is op veel plaatsen ruim 60 jaar oud. Treinmachinisten krijgen met het nieuwe digitale systeem... veel sneller informatie... En dat is cruciaal om treinen veilig dichter op elkaar te laten rijden zegt staatssecretaris Van Veldhoven. De burgemeester van Arnhem wil dat justitie onderzoek gaat doen naar bepaalde theeceremonies. Daarbij wordt de stof ayahuasca gebruikt, en dat is een harddrug. Mensen gaan er urenlang heftig van hallucineren. Een organisatie in Arnhem bood de theeceremonies aan, maar is er nu mee gestopt. In Brabant overleed vorige maand een man na zo'n sessie. In de Ridderzaal in Den Haag is feestelijk gevierd dat in Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht bestaat. Bij de bijeenkomst waren onder meer de koning en de koningin... en ook jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen. Onder meer PVV-leider Wilders zei dat we onze democratie moeten koesteren... en onze stem moeten laten horen. Minister van Engelshoven van Emancipatie vindt het raar dat voetbalclubs... homoseksuele spelers afraden om uit de kast te komen... KNVB-voorzitter Van Praag zegt dat clubs bang zijn dat homo's die uit de kast komen... in het stadion door het publiek worden uitgescholden. Volgens de minister is dat de wereld op zijn kop... en moeten de spreekkoren en de supporters worden aangepakt. De zevende etappe van de Giro is gewonnen door Peo Bilbao. De Spanjaard van Astana reed anderhalve kilometer voor de finish weg uit de kopgroep... en kwam in zijn eentje over de streep... De roze leiderstrui is nog steeds in handen van de Italiaan Valerio Conti. Het weer, bewolking, in het zuiden en oosten regen. Het is 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon, een enkele stevige bui en het wordt vrij warm, 20 tot 23 graden.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 Ook 10 minuten vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Een vrachtwagen heeft een paar lampen van het plafond van de Schipholtunnel kapot gereden. Te hoge vrachtwagen dus. Tot eind van de middag zijn er twee rijstroken dicht.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 De 20 beste hits van dit moment. Wat is de nummer 1? Wat is de nummer 13? Wat is de nummer 17? Je gaat het allemaal horen het komende uur. En eh, laten we eens even beginnen met luisteren wat vorige week allemaal in de top 3 stond. Deze stond op nummer 3. van Six en Billy Ray Cyrus en Old Town Road. Dit was de nummer 2. Kijk allemaal Daddy Yankee in op één stond deze. Avicii was dat en SOS. Misschien is het op drie precies hetzelfde straks.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 Dus ik zie dat wel helemaal goed komen met Danny Vera. Rollercoaster op nummer 20 deze week in de top 20. Op nummer 19 staat een nieuw nummer. Ja, je hoort het aan alles. De zon gaat schijnen en de zomerse klanken die komen uit de speakers. Nieuw van Louis Fonsi en Nicky Jam. Dat de Vuelta dus nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 19. Op nummer 18 staat een oude bekende. is eh, van Sam Smith, eh, Normani en Dancing with a Stranger. Veel mensen denken dat dit de doorbraak is van Normani, maar dat is absoluut niet waar. Ze komt uit de meidengroep eh, Fifth Harmony, verschillende hitjes gehad hier in Nederland. En staat al een tijdje dus stabiel op nummer 18 in de top 20. Wat ook nou ja, sinds een kleine maand stabiel staat in de lijst is Panic at the Disco, de nieuwste van ze.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 we hebben nieuwe zomerse klanken net in eh, de lijst gehoord. Dat was op nummer 19, Louis van Nicky Jam. Dat la Fuelta, moet ik het goed zeggen. Eh, dit zijn ook zomerse klanken, maar die is echt best wel gezakt. Alvaro Soler en Loca vorige week op nummer 6 en deze week 10 plaatsen gezakt op nummer 16 in de top 20. Dit zijn eh, de top 20, de 20 beste hits van dit moment. En we gaan even kijken wat op nummer 15 staat. Oh, Vijf plekken gezakt. Robert Schills en Speechless. Op nummer 14 staat Giant. Ah ja, blijft ook een goed nummer en die staat ook al heel lang eh, stabiel in de lijst. Zometeen nummer 12, dat is nieuwe muziek. Het is van Lil Dicky en Earth.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 so still don't know shit. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful, and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come on you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we got is land for, what we gotta stand for. Love. y Amamos la tierra. Woman, Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we good? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together Lil Dicky en Earth. En ja, we zijn een hitlijst, we zijn een muziekprogramma. Dus voor de vorm moet ik iedereen even opnoemen die iedereen hoort. Leonardo DiCaprio, Kevin Hart, Kanye West, Halsey, Zack Brown, Brandon Urie, Wiz Khalifa, Shawn Mendes, Charlie Puth, Sia, Miley Cyrus, Lil Jon, Rita Ora, Miguel, Katy Perry, Lil Jetsy, Ed Sheeran, Megan Trainer, <gasps> John Legend, Backstreet Boys en Psy. En volgens mij vergeet ik er dan zelfs nog een paar maar eh, ja, er werken een hele hoop celebrities mee. Eh, eh, Justin Bieber, Snoop Dogg, Ariana Grande, Halsey en Adam Levine. Die vergat ik nog. Ik wist dat het er geen, niet allemaal waren. 30 ehm, celebrities die werken mee aan het nieuwe nummer van Lil Dicky. En daarmee willen ze een beetje laten zien dat we goed moeten zijn voor de aarde. En dat ja, hebben ze goed voor elkaar gekregen. En het nummer is vooral zo goed om de videoclip. Die kan ik je natuurlijk niet laten horen via de radio. Dus hierbij een klein beetje huiswerk. Check hem even. Lil Dicky Earth. De videoclip op YouTube. Ehm, nummer 11 is voor Ellen Walker en Diamond Heart. En op nummer 10 staat ook een nieuw nummer deze week. Ja, Shaman is is dus druk bezig met het uitbrengen van nieuwe muziek. Hij heeft wat nieuws uitgebracht met Justin Bieber. Die staat niet in de lijst, maar wel deze If I Can't Have You. En op nummer 9 Suzanne Vreek, als het avond is. 9. soms voel ik me slecht. you need so far van Milan, Lucas, ook Bram, Thijs en Tim. Die sturen er wat over. Die vinden dit allemaal een goed nummer. Zeg, het is een van de beste nummers ooit gemaakt in Nederland. Oh, dat is wel uh, Maar ja, oké, ik kan me er ergens wel in, vinden. Hij staat ook heel lang in de lijst. Chris Cross Amsterdam en Maan en Hij is van mij. En daarvoor ook van Nederlandse bodem eh, is ook populair. Suzanne Freek en Als het avond is. Dit is het Top 20, de 20 beste hits van dit moment. Mijn naam is Jesse Sprikkelman. En de lijst die wordt onder andere dus samengesteld door de mensen die ik net noemde. En ook door jou. Je kan je mening geven via top 20nl Wat is jouw favoriete plaat? van dit moment. Wat vind je tof en wat moet echt op de radio komen? Dus op 20nl Verder stellen we de lijst ook samen door middel van downloads, streams en wat op alle radiozenders wordt gedraaid.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 Walk stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. voordat het eh, album eh, uitbracht. Hurts to be human is de naam van het album. Verschenen in april liet ze bij eh, Ellen DeGeneres al wat horen. En dat was dus dit nummer, Walk Me Home. En het is een gigantische hit. Het is van Pink voor je administratie. Het is een beetje aan de yo-yo in de top 20. Het heeft echt heel dicht bij de nummer 1 gestaan. Is toen weer helemaal naar boven gegaan. Nou, belandde vorige week op nummer 15. En zat nu weer terug op nummer 6. Dus mensen die zijn het dan weer wel aan het downloaden, dan weer niet aan het downloaden. Ja, dat is het mooie aan zo'n hitlijst. Je kan dat precies zien. Pink dus een Walk Me Home op nummer 6 in de top 20. Zometeen nummer 4, Mabel, Don't Call Me Up. Maar is nummer 5, dat is logisch, want eh, we doen het op volgorde.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 Smable, Don't Call Me Up. Vorige week op nummer 4. En deze week ook weer op nummer 4. En daarvoor Billie Eilish en Bad Guy. Dit is het op 20. We zijn aangekomen bij de top 3. En nog steeds op nummer 3 deze week. Vorige week ook al. En ik ben daar zo blij mee. Want ik ben zo fan van deze plaat. Ja, het is absoluut niet... Eh, hoe noem je dat? Niet een... Uh, goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Uh, fuck it.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 Nah, can't nobody tell me nothing. cheat on my baby. You can go and ask me. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell Maserati sports car. beetje naar woord te zoeken. Objectief bedoelde ik. Ja, totaal niet objectief dat ik deze plaats zo loop te spammen en zo enthousiast over ben. Maar ja, goed, ik vind hem gewoon heel erg goed. En dan mag ik dat wat mij betreft best wel roepen, toch?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 Daddy Yankee. En Snow en Konkama blijft toch ook een fantastische plaat. En alleen maar fantastische plaatsen hoor je hier in de enige echte top 20 voor Nederland en ook voor België. Want ook daar wordt het uitgezonden. De lijst wordt samengesteld door middel van onder andere jouw mening. En Dat is het mooie aan dit programma. Detop20.nl, dat is onze website, onze plek waar je eh, een berichtje kan sturen. Waar je kan appen naar de studio, appen naar De Top 20 dus wat wil je kwijt? Welk nummer vind je goed en welke moeten we absoluut gaan draaien? Hoe vaker die binnenkomt, hoe groter de kans is dat die meegenomen wordt in de lijst. Het is dus geen verzoeksprogramma, absoluut niet. Nee, het wordt gewoon gekeken van wat is populair op Spotify, eh, op eh, al die andere streamingsdiensten. Wat is populair bij de downloadplekken, wat is populair op de radio. En wat is populair onder onze luisteraars. En er komt uiteindelijk één antwoord uit. Dat is natuurlijk de hele lijst, de 20 antwoorden eigenlijk. Maar één antwoord dat echt populair is. En dat is de nummer 1 van deze week. En deze week is dat opnieuw Avicii en Hello Black. Dit is SOS. Hey. We following some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. feel your touch, picking me up from the underground. Yeah. deze week absolute nummer 1. Ook heel veel reacties via de website gehad. Wat een goede plaat is het ook. Het is een beetje laatste eerbetoon aan Avicii. Samen met Ello Black is hij dit SOS. Dit was de top 20 voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe lijst. Je kan hem na lezen en na luisteren via de top20.nl. En ik heb nog een paar keer groepen samengesteld door middel van streaming, airplays, downloads en natuurlijk ook jouw mening via de top20.nl. En we eindigen natuurlijk traditiegetrouw met een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. mooi nieuw nummer als tip voor de top 20. Het is Jack Jones en Martin Solveig en All Day, All Night.